Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky is blij dat zijn land nu kandidaatlid is van de Europese Unie. Hij spreekt van een overwinning waar Oekraïne 120 dagen en 30 jaar op heeft gewacht. Verwijzend naar de duur van de oorlog met Rusland en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Gisteren besloten de leiders van de EU-lidstaten unaniem dat Oekraïne wordt toegelaten als kandidaatlid, net als Moldavië. De echte toetreding kan nog jaren duren. Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen, het land zal herbouwen, lid zal worden van de EU en dan pas zal rusten. Enkele boeren zijn gisteravond naar de Tweede Kamer gekomen om het slot van het stikstofdebat bij te wonen. Ze zetten hun trekkers buiten neer en gingen op de publieke tribune zitten. In het debat lag minister Staghouwer van Landbouw onder vuur, omdat hij boeren nog geen toekomstperspectief kan bieden. Bijvoorbeeld door aan te geven hoe ze hun bedrijf op effectieve wijze kunnen verduurzamen of op een andere manier geld kunnen verdienen. Bijna alle partijen, ook die van de coalitie, eisen dat Staghouwer ruim voor Prinsjesdag met een plan komt. Willem Holleder hoort vanochtend of hij ook in hoger beroep tot levenslang wordt veroordeeld. Het OM heeft die straf opnieuw geëist. De advocaten van Holleder vragen weer om vrijspraak. De beroepszaak is de afgelopen 2,5 jaar vrij geruisloos behandeld... met nauwelijks publiek op de tribunes... en geen heftige confrontaties tussen Holleder en zijn zussen... die tegen hem getuigden. Volgens hen was Holleder een moordzuchtige tiran. Hij zelf zegt dat zijn zussen liegen. Nieuwe feiten zijn in het hoger beroep niet aan het licht gekomen. Het weer. Vannacht buien met kans op onweer. Minima tussen 16 en 19 graden. De dag begint met veel bewolking. In het midden en noorden regent het dan. Hier en daar ook wat zon. Smiddags vooral in het oosten opnieuw stevige buien.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.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 Ik ben nergens zonder jou. En wat een lach op jouw gezicht. Oh, daar, ben, jij. jij. Oh, daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd blauw. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf altijd droog, want de lucht is blauw.